وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Broeders en zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En welkom bij deze les, les nummer 6 van de Arabische grammatica. We gaan zoals altijd beginnen met het huiswerk die ik vorige keer heb gegeven. En daarna, als we klaar zijn met het huiswerk, gaan we door inshallah met de nieuwe les. De al zegt hier, Achi, ik kan op dit moment nog niet meedoen, omdat ik mijn boek nog niet heb gevonden. Eh, nou, ik zou zeggen, doe je best om het boek te hebben. Eh, ik ga eventjes, voordat ik ga beginnen, even een, uh, kamerregels, een kamerregel veranderen. Ehm, vroeger heb ik iedereen eigenlijk aan het woord gelaten terwijl ik de les aan het geven ben. Eh, het is toch een beetje storend om tussendoor, zeg maar, als de les bezig is, eh, te storen en te onderbreken. En daarom is het misschien beter om eh, iedereen een rode punt te geven, zodat ze tijdens de les niet kunnen schrijven. En als er als ik zeg maar, eh, eh, de vraag van jullie, dan kunnen jullie jullie handen omhoog doen. En dan kunnen jullie dan de gelegenheid krijgen om iets te zeggen of te schrijven. Dat lijkt mij een beter idee. Dus eh, vraag ik hierbij broeder Abdurrahman of hij dus voor iedereen een rode punt geeft. ik heb een ongeluk gedrukt? Eh, goed, ik ga het eventjes herhalen wat ik aan het vertellen was. Ehm, ik ga een inleiding maken hoe je een ism herkent. We hebben gezien, we hebben eerder gezien dat de Arabische taal, dat al-kalam onderdelen heeft. Een goede zin, jumla mufida, die bestaat uit onderdelen. En dat zijn drie onderdelen. Je hebt een ism je hebt al-fi'al en je hebt al-harf. Hoe herken je nou aan een woord of het ism is, fi'al of harf? Daaraan ga ik een hele les aan toewijden. Maar nu ga ik eventjes een beginnetje maken hoe je een ism herkent. Ik heb eigenlijk vorige keer ook ietsje daarover verteld, maar ik ga het nog een keer herhalen. Als je een woord tegenkomt die kan beginnen met L, dus met alif wal dan moet je weten dat zo'n woord ism is. Dus een, woord die L aanneemt, en L, L in het Arabisch, dat is hetzelfde als het lidwoord het of de in, de, in het Nederlands als een woord met al kan beginnen, zoals bijvoorbeeld kitabun, hè? je hebt het woord kitab, als je een al ervoor kan zetten, en dat kan in dit geval wel, dat is el kitab kitab wordt el kitab in dit geval weet je dat het een ism is, omdat hij met een el kan beginnen. En zo geldt bijvoorbeeld ook voor rajulun, man. Rajulun, wat man betekent. Kun je daar een L voor zetten? Antwoord is ja, want je kan zeggen ar-rajulu. Ar-rajulu. Dus je kan wel een L voorzetten. En dat betekent dus automatisch dat rajulun een ism is en geen fi'al en ook geen harf. Dat is één kenmerk. Een ander kenmerk is dat je een tenween achteraan kan zetten. Als je een tenween achteraan het woord kan zetten, dan is dat een ism. Wat is tanween? Tanween, dat is of dammateen, dus twee van dammas, of fathatan, dus twee van die fetha's, of kasratan, twee van die kasras. Dat heet tenween. Als je dat, als, als, als een woord, deze tenween kan aannemen, dan weet je zeker dat dit woord uh, ism is. Want een fi'al kan nooit tenween aannemen. En harf ook niet. Een fi'al kan nooit el aannemen. Het lidwoord el kan een fi'al nooit aannemen. Dus is... Eh, dus dan weet je... Eh, en een harf ook niet. Een harf kan ook nooit el aannemen. En dat wil zeggen dat alleen isem dat doet. Dus als je een woord tegenkomt met el... Of in ieder geval dat hij el kan aannemen aan het begin. Dan weet je dat het een ism is. En ook als hij... Eh, als dat woord een tenween kan aannemen. Dus een voorbeeld van Mohammedun. Hè? Aan het eind, bij de del, aan het eind van Mohammedun heb je een del. En die heeft twee dammas. Het tenween, Mohammedun. Dan weet je dat Mohammedun ism is en kan geen fi'al of harf zijn. Dit, is, dit komt nog later al aan de orde. Zal ik nog een nader uitleggen. Eh, dit is... Eh, belangrijk om te weten, zodat je onderscheid kan maken. Als je een zin hebt die bestaat uit woorden, dan kun je onderscheid maken tussen, tussen asma, al-ism, en af'al, al-fi'al en al-huruf, al-harf. Dan gaan we inshallah beginnen met uh, het huiswerk. Uh, eerste oefening die ik jullie heb gegeven. Ik zal het even lezen. اقرأ العبارات الآتية وميز الأفعال الماضية والأفعال المضارعة وأفعال الأمر Dat is eerste oefening. Dat wil zeggen, lees de volgende zinnen en vermeld welke woor, werkwoorden madi zijn, mudaria of amr zijn. Dus je moet werkwoorden, af'aal, uit deze zinnen halen. En je moet vermelden eh, welke af'aal mabi zijn en welke af'aal mudara zijn en welke af'aal amr zijn. Nou, we hebben vorige keer het gehad over fi'al mabi, fi'al mudara en fi'al amr. En eh, jullie weten als het goed is allemaal wat, eh, wat het is en de definities daarvan. Dus gaan we beginnen met de eerste zin. En dat is de vierde in de rij. De zin zegt: "Fata al al-ghanani faftarasa wahidatan wa farraha En ik heb jullie eh, de citatiewerk eigenlijk doorgestuurd. En staat eronder wat de betekenis is van elk woord. Wie wil daar antwoord op geven? Dus haal een fi'al uit de zinnen en vertel of het fi'al madi is, fi'al mudari' of fi'al amr is. Om in Yasir, تفضل سطع الذئب على الغنم فافترس واحدة وفر هاربا أستطيع كان يشخرايزا أكيد يا سطع فعل ماضي أحسنت سطع فعل ماضي يصير نوخ أندر فعل افترس فعل ماضي ما شاء الله أحسنت نخمير افترس افترس فعل ماضي فر أو فعل ماضي بارك الله فيك زين نخمير أفعال إن ديزة الذئب على الغنم فافترس واحدة وفر هاربا زين نخمير أفعال ماي بارك الله فيك هل خد أحسنت uh, wat betekent dat? Zat het dibu, het dibu is wolf. Zat het Eh, joeg de schapen weg en hij heeft een van hen ten prooi genomen en dan vluchtte hij weg. Dat is de betekenis van deze zin. Dan gaan we naar de volgende zin, zin nummer 5. En dat mag broeder Metval doen. Oh, pardon. Ja, wat dan? Je mag ook de microfoon. Je mag het zeggen, broeder Metzel. Je hebt het de microfoon. Doet met zo? Ben je met ons? Je mag het zeggen. Dus 5 is zin nummer 5. Vatdat. ادخل فعل أمر ومتع فعل أمر تعبث فعل المضارع شاء الله احسنت بارك الله فيك ادخل اس فعل أمر متع اس فعل أمر تعبث اس فعل مضارع بارك الله فيك Dus الزين zin ادخل البستان ومتع نفسك بمنظره ولا تعبث بأزهاره وثماره Naam. Udkhul, dat is fi'al amr. Mettia is fi'al amr. Ta'bes is fi'al mubaria. Waarom is udkhul fi'al amr? Omdat je vraagt van een ander om binnen te gaan. Je zegt tegen hem, ga binnen. Dus je vraagt aan iemand om een handeling te verrichten in de komende tijd. Dat is fi'al amr. En mettia is hetzelfde. En ta'bes tabes, wat betekent eh, speelt, spelen. Dat is een werkwoord of een woord die duidt op een handeling, op een gebeurtenis eh, die gekoppeld is aan de tegenwoordige tijd of de komende tijd. Dat is de definitie van fi'al Mubarak. Dus even de betekenis van de zin. Udkhul bustana wa matti'a nafsaka bimanwarihi ولا تعبس بأزهاره وثماره dus ga de tuin binnen nou zoals jullie zien ik heb onder de al-bustan geen betekenis geen betekenis neergezet geen vertaling neergezet omdat we het eerder hebben gehad hè? dus dan weten jullie het als het goed is en bij deze vraag ik jullie om bij elk woord die jullie tot dus nu toe leren om die eh, op te schrijven en een soort woordenlijst te maken. Dus jullie gaan al die woorden die we gehad hebben even opschrijven en elke keer als er een nieuw woord bij komt, die ook erbij schrijven en erachter de betekenis eh, eh, plaatsen, zodat jullie eigenlijk een eigen woordenboek gaan maken. En misschien is het ook handig als iemand dat woordenboek op de uh, Salafi Forum uh, neerzet, plaatst. طيب ادخل البستان ومتع نفسك بمنظره ga de tuin binnen en geniet van zijn uitzicht ولا تعبت بأزهاره وثماره en speel niet met de rozen en de vruchten ervan طيب we gaan nu snel naar de volgende. زين نمبر زست أم جابر تفضل زين نمبر لا تكثر من الكلام ولا تنطق بما لا تعلم لا تكثر فعل أمر ولا تنطق فعل أمر بما لا تعلم اسم nog لا تكثر من الكلام ولا تنطق بما لا تعلم زين نخمير وفي meer? نعم نخمير تعلم يعني is فعل أمر وفعل فعل مضارع وفعل فعل ماضي fi'l mudari. Barakallahu Alleen hier is eigenlijk een beetje, hier is een beetje verwarrend. Ik zal uitleggen waarom. La min al kalam betekent gebruik niet te veel gepraat. Met andere woorden, praat niet veel. Wala tantiq bima la ta'lam. En eh, spreek niet uit wat je niet weet. Dus vertel geen dingen die jij niet weet. Dat is de betekenis van de zin. La hier min al-kalam. Praat niet veel. Wala tantik bima la ta'lam. Zeg niet dingen die jij niet weet. Kijk, als ik het vertaal in het Nederlands, dan is het inderdaad fi'al amr. Dan vraag je iemand om iets te doen of om iets niet te doen. Maar in het Arabisch is het anders. Hij zegt, La tukthir min al-kalam. Tukthir, tukthiru is geen fi'al amr. Is geen fi'al amr. Maar het is fi'al mudari'a. Fi'al mudari'a. Kijk, hij begint met ta. Uh, een van die regels die we gezien hebben, is dat de fi'al mudari'a, fi'al mudari'a, die begint met een van die vier letters van al-mudara'a. En dat zijn al-hamza, al-noon, al-ja of ta. In dit geval is het ta. Wij zeggen in al-mudara'a voor tukthir, anta tuktiru. Anta tuktiru. Of anta tektubu. Jij schrijft. Anta tektubu. Als ik wil zeggen tegen iemand schrijf, dan zeg ik uktub. Oektub. En als ik zeg tegen hem, als ik wil zeggen, schrijf niet, dan moet ik zeggen, la taktub. Zie je? Ik zeg niet la uktub, la uktub, maar ik zeg la taktub. Dus ik gebruik faal-mobaria. Ik gebruik hier fa'al-mobaria met het woord la aan het begin. En la in het Arabisch heet la an De ontkennende la. Dus die la tukfir is eigenlijk eh, een nahi, heet in het Arabisch. Een nahi. En nahi is dus eigenlijk het tegenovergestelde van amr. Een amr, hij vraagt iets om te doen. En nahi, dat is eh, dat iemand jou vraagt om iets niet te doen. Dat is het verschil. En voor als iemand iets vraagt om te doen, dan is het wel ammer. Maar als hij vraagt iets om niet te doen, dan is het nahi. En dan gebruik je niet al ammer, maar fi'al mubari. Ik hoop dat dit duidelijk is. Dan is tantiq in dit geval ook fi'al mubari. Barakallahu fik. Ja, dat klopt. Dus wala tantiq. Tantiq is ook fi'al mubari. En geen amr. Als je Mubaria wil, eh, of Amr wil gebruiken, dus je wil zeggen bijvoorbeeld, eh, eh, praat veel, hè? je wil tegen iemand bevelen, vragen om, hij, om veel te zeggen, veel te praten, dan zeg je tegen hem, akthir min al-kalam. Akthir min al Praat veel. Of je gaat zeggen, intiq bima la ta'lam. Intiq. Dus eh, spreek uit. Maar als je mij wilt zeggen, dus vragen om iets niet te doen, dan gebruik je inderdaad al mubara en dan zeg je la tuksir, la taktub, la taakul, enzovoort. Eh, inshallah is dit duidelijk. Dan gaan we naar eh, zin nummer 7. Wie wil zin nummer 7 doen? die zegt اغسل يديك قبل الأكل وبعده ونظف أسنانك ولا تدخل الطعام على الطعام وفيك بارك الله اغسل يديك قبل الأكل وبعده ونظف أسنانك ولا تدخل الطعام على الطعام دودر عبد الكريم يهفت الميكروفون تفضل اغسل is فعل أمر En uh, ونظف أسنانك is فعل أمر En ولا تدخل is فعل مضارع uh, Excuses, ik heb de eerste niet gehoord. Ik heb نظف أسنانك gehoord en تدخل gehoord. Uh, had je nog iets anders gezegd? تفضل. اغسل is uh, في الأمر نعم بارك الله فيك heel goed اغسل is inderdaad فعل أمر نظف is ook فعل أمر تدخل كاك هير is hetzelfde ولا تدخل het is je vraagt iemand om iets niet te doen dan is het فعل مضارع بارك الله فيك dus اغسل يديك قبل الأكل وبعده Wat betekent? Uh, was je handen voor het eten en ook na het eten. Was je handen voor en na het eten. وفيك بارك الله. ونظف أسنانك. نظف أسنانك. poets je tanden. Dus maak je tanden schoon. ولا تدخل الطعام على الطعام. En je moet niet, terwijl je aan het kauwen bent, je hebt eh, je mond vol met, met, met eten, dan ga je nog meer eten erin stoppen. Dat is wat het betekent hier. Je moet niet eh, het eten bij het eten gooien in je mond. Nou, heel goed tot nu toe. Eh, nu gaan we naar oefening 2. En die zegt... ضرع قبل كل اسم من الأسماء الآتية أو بعده فعلا ماضيا يلائمه Met andere woorden, plaats voor en na, of, of na, plaats voor of na elk van de volgende asma, een passend fi'al madi. Dus hieronder hebben we uh, een aantal werkwoorden of sorry, een aantal uh, naamwoorden, dus SMA. En bij die SMA moet je een fi'al toevoegen, of nou voor of achter. Een fi'al madi moet je toevoegen, zodat je een, een goede zin krijgt. Wie wil deze oefening doen? Oefening nummer 2, opdracht 1. Niemand? Staat al-qitaru, al-qitar, en dan moet je een fi'al madi toevoegen, ervoor of erachter. طيب nou broeder met zalt van الأخ ميتسو تفضل أخذ المصباح excuses. Uh, Bruder Metzal Uh, ik, had, uh, ik was vergeten om de rode punt weg te halen. Dus ik heb eigenlijk nog niks gehoord. Als je het nog een keer wil vertellen, barakallahu fik. سار القطار اشتد البحر أكل الثمر أخذ المصباح Je zei uh, Sara al-Qitaru. Heel goed. Al-Qitar is trein. Sara al-Qitar is dat de, eh, de trein liep. De trein reed. Dat is goed. Accent. Dus je hebt fi'al toegevoegd waar aan het begin van het woord. Dus voor het woord. Sara al-Qitaru. En dan zei je Ishtedda al-Bahru. Ishtedda al-Bahru. Ja. Ehm, ik weet niet of dat een goede zin is. Istedda is dat als iets zeg maar of te warm wordt of eh, te moeilijk is geworden of te koud enzovoort. Maar istedda al-bahru, uh, je, zegt bijvoorbeeld istedda al-harru. Eh, al-har is warmte. Dus daar zit al een eigenschap in. Namelijk dat het warm is. En als je istedda nog toevoegt, dan betekent dat het te warm is geworden. Dat het te is geworden. Of uh, al-bardu. al betekent letterlijk dus koud. Hè? Het is koud. En als je nog istedda toevoegt, dan betekent dat het erger is geworden. Dus istedda del bardu betekent het is te koud geworden. Maar istedda del bahru dat eh, is denk ik geen goede zin. Dus je moet iets anders toevoegen. Eh, en je zei, akela as-samru. Akela as Akela betekent hij at. In dit geval heb je niet gezegd wie het heeft gegeten. Akela samru uh, at vrucht. Je moet wel vermelden wie het gegeten heeft. En als je dit doet, dan is het eigenlijk drie woorden en dat is dus de vraag niet. Het is niet het antwoord op de vraag. Maar de vraag zegt dat je maar één fi'al moet toevoegen. En als je Akele thamru doet, dan, ja, zegt, dan is het geen goede zin. En hetzelfde geldt voor agad al-misbah. Agad al-misbah betekent eh, het pak, hij pakt een eh, lamp, of de lamp. Maar ook hij heb je niet genoemd wie het is. Je kan wel zeggen bijvoorbeeld Achade Mohammedun al-Misbaha. De eh, Mohammed pakte de lamp. Dan is het wel een goede zin, maar ook hier heb je eigenlijk twee woorden toegevoegd. En dat is geen antwoord op de vraag, maar je moet alleen één werkwoord toevoegen. Dus oplossing hiervoor is dat je, is dat je eh, iets doet, iets toevoegt, een werkwoord toevoegt, die deze woorden zelf verrichten. Dus er is iets gebeurd met deze woorden zelf, met deze asma. Dus ze hebben nog niet iemand anders nodig erbij. Geen Mohammed bijvoorbeeld, Achad al-Misbah. Maar al-Misbah zelf moet iets doen en dat doe je aan de hand van het toevoegen van een... Eh, eh, werkwoord, van een fi'al. En als ik als ik maar, antwoorden ga geven, dan wordt het in allen duidelijk. Maar voordat ik die antwoord ga geven, wil ik de gelegenheid aan iemand anders om het nog een keer te proberen. Dus de eerste, Sar al-Qitar, is goed. Kijk, Sar al-Qitar, al-Qitar zelf liep. Ah, dus je, eh, er is niemand anders erbij betrokken om er nog een ander woord te gebruiken. Eh, hoe zit het met al-Bahr? Wil iemand anders uh, antwoorden geven voor de overige drie آه، أسماء آه، برودر عبد الرحمن برودر عبد الرحمن تفضل okay, nou ik, ik, dacht dat je gaat uh, praten vandaar, maar oké, okay, ik zal even lezen. Waqafa al-qitar, jaffa al-bahru, saqata al-samru, saqata al-misbahu. Barakallahu fik, heel goed dus waqafa al-qitar al-qitar zelf is gestopt de, uh, de trein stopte dat is precies wat we willen dus je hebt een fi'al voorgezet bij al-qitar en dat is waqafa stopte. Jaffa al-Bahru. Jaffa al-Bahru. Dus de zee is eh, droog geworden. Heel goed. Je hebt veel Jaffa voor al-Bahr gezet. Sakata al-Thamru. al vrucht. En Sakata is op de grond gevallen. Dus gevallen, eh, eh, viel. Dus hier betekent het, de vrucht viel op de grond. Viel سقط المصباح المصباح is lamp en sakata betekent ook weer viel dus al-misbah viel de lamp viel ahsan barakallahu fik dus in al deze voorbeelden heb je fi'al madi voor deze asma gezet ahsan barakallahu fik dan gaan we nu uh, nou je kan want hier zegt de vraag of je ervoor of erachter deelfi'al toevoegt. Je kan hier in plaats van waqaf al-qitaru kun je ook zeggen al-qitaru waqafa. Dat mag ook. De trein stopte. Of waqaf al-qitar of al-qitaru waqafa. Dat kan allebei. جف al البحر جف سقط الثمر الثمر سقط سقط المصباح المصباح سقط dat is allemaal goed Dan gaan we nu naar opdracht nummer 2. En dat is hetzelfde als opdracht 1, maar dan moet je via Modaria ervoor of erachter zetten. Wie wil antwoord geven? Wat dan? Al-Humaira, تفضلي Yubi'u al-misbahu. Je hebt hem neergezet. Yabi'u al-misbahu. Het moet Yubi'u al-misbahu. Yubi'u al-misbahu. Van het werkwoord ada'a. Heel goed. Dus yubi'u in plaats van yabi'u. Eh, ik zal het proberen in het Arabisch te schrijven. يو بي او المصباح يضيء المصباح الخد فوخند النهر تستات النهر يجري هل خد النهر يجري فوخند النهر يجري de volgende السفينة السفينة تغرق moet het zijn in تغرق السفينة تغرق السفينة تغرق السفينة تغرق En dan de laatste. Al-qalam. يكتب القلم أحسنت بارك الله فيك يكتب القلم يكتب القلم dus de eerste zin uh, يضيء المصباح يضيء المصباح met damma op الياء Omdat de fi'al madi daarvan is abaa, Ook deze regels zullen we inshallah later tegenkomen. Yudi'u al-bisbahu. Dus de lamp geeft licht. Dat is fi'al mudari'a. Eh, geplaatst voor al-ism. An-nahru yajiri. Heel goed. Dus de rivier stroomt. hier heb je fi'al mudari achter een nahar gezet. Ook heel goed. As-safinatu tagraqu in plaats van tagriqu. Hier heb je ook fi'al mudari achter as-safina geplaatst. En dat betekent de boot zinkt. En yaktubu al-qalamu. Hier heb je fi'al mudari voor al-qalam gezet. En dat wil zeggen, uh, de pen schrijft. Ahsanallahu alayk. Barakallahu En dan gaan we nu naar oefening nummer 3. Oefening nummer 3. En dan uh, is de vraag, ضع فعلا مضارعا في المكان الخالي مما يأتي. Wat moet je doen? Je moet fi'al mudari' invullen in de plaats van de drie punten. Je moet fi'al mudari' invullen. Wie wil deze doen? Broeder Karim, تفضل. الفأرة تهرب من القط الكلب يذهب وراء صاحبه الدجاجة تبيض كل يوم بيضة الأم تنادي أولادها ما شاء الله بارك الله فيك هل خد بردر عبد الكريم يزاي بدئيش تزين الفأرة تهرب من القط الفأرة تهرب من القط هل خد دوست ماوس uh, rent weg van de kat of de poes. Al-fa'aratu تهرب تهرب is fi'al مضارع en zoals jullie zien begint hij met ta. Begint met ta en ta is een van de horof al-mudara'a. tweede, al-kalbu يذهب وراء صاحبه الكلب يذهب وراء صاحبه de hond uh, loopt of gaat achter zijn meester of zijn baas. Yadhabu is fi'al mudari' en zoals jullie zien begint hij ook met lia, een van de vier letters. الدجاجة تبيض كل يوم بيضة de kip legt iedere dag een ei. Tabibu is fi'al modara. En zoals jullie zien begint hij met een ta. Met ta. Al-ummu tunadi awladaha. De moeder roept haar kinderen. Tunadi is fi'al modara. En hij begint met ta. En ta is een van de al حروف al-arba'a. een van de vier huruf al Heel goed. Dan gaan we nu naar oefening of opdracht nummer 2. Eh, B in dezelfde oefening, nummer 3. Eh, wat moet je doen? Je moet nu in plaats van Mubara moet je Mabi invullen. Al Mabi invullen in de plaats van de puntjes. Wie wil dat doen? تفضل برودر متسو الولد أراد الجلوس الخادم نظف الحجرة الرجل سبح في النهر علي سفر إلى فرنسا جزاك الله خيرا يزاي الولد أراد الجلوس هي goed أراد اسفعل ماضي اتكنت kind of de jongen wilde zitten الولد أراد الجلوس ما vraag is الجلوس فعل حرف of اسم Broeder Abdurrahman, wil je even de rode punten allemaal weghalen? Ik wil eh, deze vraag stellen aan iedereen. Al-waladu arad al-julusa. Al-julus, is dat ism, fi'al of harf? Mogen jullie even antwoord geven? Ism, ism, ism, ism, fi'al, fi'al. Kijk, want ik zei, de eh, jongen wou zitten. En daarom zeggen sommige mensen dat het fi'al is. Uh, degene die ism zeggen, waarom is het ism? Even kijken, zuster om Seifullah. Waarom is het ism? Om Seifullah. Ik kan het opschrijven. Ahsend, barakallahu fik. Waarom staat er geen microfoon eh, achter me? Eh, eh, ben ik te horen? Is er geluid? Ja, oké. Okay. Ahsend, barakallahu fik, om Seifullah. Degene die fi'al hebben gezegd. Het is ism. Waarom is het ism? Omdat het met L begint. Kijk, aan het begin van de les heb ik gezegd dat alle woorden die beginnen met L, of die kunnen beginnen met L, dat is ism. Dan moet je niet gaan kijken of het fiale is of harf. Het is ism, dat is gewoon regel. Alles wat begint met L of kan beginnen met L, dat is gewoon ism. Uh, nu mogen de rode punten teruggezet <clears throat> worden. Soms valt het geluid weg. Ik heb geen idee hoe dat komt. Ik raak echt niks aan. Nu is het uh, beter, broeder Abdurrahman? Is het nu beter? Hoor je mij? Oké, okay. Ehm الفأرة تهرب أفصري الولد أراد الجلوس آه، ذاتك آه، أنا تفرتل فاس أراد إس في الماضي أو كأل بخينتي متهمزة همزة ذات ويبه خزين إن دريغو ذات في المضارع مت بخينة مت أين فان دي فير لترس الهمزة الياء النون أوف تاء مارنيت نيت ألا فورد دي بخينة مت الهمزة Daarvan kun je zeggen dat het fi'al mudari is. Want deze hamza hier, dat is een hamza die hoort bij de oorspronkelijke letters van het woord. Die hoort bij de oorspronkelijke letters van het woord. Dus het is gewoon een oorspronkelijke letter. Terwijl die hamza van uh, al-mudari, dat is geen oorspronkelijke. Kan je een voorbeeld geven? U zegt nu wat voor over fi'al Modara. Lakin, we hebben het over fi'al madi. Ach, ja, ja, ja. We hebben het over fi'al madi, inderdaad. Arada is fi'al madi. En ik zeg, ook al begint hij met Lhamza. Want in de regel stond dat fi'al Modara begint met een van die vier letters. Namelijk lhamza, hamza, al noon of het ta. Dus als een werkwoord begint met de hamza, wil niet zeggen dat het per se modaria is. Als een werkwoord begint met de hamza, wil niet dat het modaria is. Maar als hij modaria is, dan moet hij beginnen met of hamza of lia of te of noon. Dat is de regel. Dat heb ik vorige keer ook een beetje duidelijk proberen te maken. Uh, dus arada hier is fi'al mabi. Arada is fi'al madi. Dus je moet niet denken van, hey, hij begint met de dus het eh, moet fi'al Modaria zijn. Dat is wat ik nu duidelijk wil maken. En je zei, Arajulu rajulu fi an Heel goed. Sabaha eh, betekent zwemde. Dus Arajulu zwemde, de man zwemde in de rivier. De man zwemde in de rivier. Treft de zuster of broeder Noor Lehuda. Ik heb een voorbeeld gegeven. Dus Arada, die begint met Lehemza En het is via Madi. Zwom. <laughs> Oh, sorry. Zwom, ja. Eh, fout. Geen zwemde, maar zwom. Arajulu zebeha fi an-nahri. De man zwom in de rivier. انسبح أي جزء فعل ماضي آه الخادم نظف الحجرة de dienstjongen, de dienstman, uh, even kijken, ik krijg Tayyib, Jazak Allah, wa Jazak. De dienstman uh, maakte de kamer schoon. Dus Nabbafa betekent schoon maakte, maakte schoon. علي jij zei safara ila Fransa en het moet safara zijn. Het moet safara even kijken. Uh, safara zijn. In plaats van safara. Safara met een alif tussen sin en fa en dat betekent reisde. Ali reisde naar Frankrijk. Barakallahu fikum. Nou, het huiswerk van vandaag gaat veel tijd kosten, omdat het ook best lang was. We gaan nu naar het tweede cel, oefening 4. En daar staat, Iti bichamsa, of bihamsi, jumalin, kul wahidat minha mabdu'a bifa'al madi. Dat wil zeggen, eh, maak vijf zinnen elk van die zinnen begint met fi'al madi. Nou, wie maakt een zin? zuster Humayra, تفضلي فعل ما فعل ماضي ja فعل ماضي moet je een zin maken die begint met fi'al madi فعل ماضي باعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ما شاء الله كلوبت تطشيلي بوكن خيبن يا ذهبن بوكن جستر اوف برودر نور الهدى بخبراكن بوكن ان افلوك ان شاء الله فان دليس كنو أه، بدا نيرو فتلا او كانت ام ايمانت اندس فراغ أه، طيب Ik krijg nog بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين heel goed de goede de beste voorbeelden die je geeft dat zijn voorbeelden uit de Koran en de Sunnah barakallahu fik بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين hier is fi'al madi ba'atha ba'atha betekent nu of uh, zenden zenden dus Allah Ta'ala heeft profeten gezonden uh, eh, als eh, ja, mubashirin eh, die het goede nieuws verkondigen en mundirin die waarschuwen voor het vuur. Heel goed, barakallah ik. Abu Ahmed. Dat is een nieuwe cursist, denk ik. dat. Als je de microfoon wil hebben, dat kan ook. أبو أحمد بلي دي ميكروفون وبلي شخريف schrijf Tadda. Een zin die begint met fi'al madi. Fi'al madi, wat is fi'al madi? Dat is een fi'al, uh, eh, het is een, een, woord die duidt op een gebeurtenis die in het verleden, in de verleden tijd is gebeurd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. دخل الولد الفصل دخل متتزين ها ميت دخل أحسنت بارك الله دخل الولد الفصل heel goed de jongen ging de kamer binnen of de klas binnen de, de jongen ging de klas binnen بارك الله فيك broeder of zuster Ummu Dawood تفضلي ذهبت ذهبت البنت إلى المسجد ما شاء الله أحسنت ذهبت البنت إلى المسجد آه، اتمايشي خنار دموسكي دش ذهبت إس فعل ماضي أحسنت بارك الله فيك آه، نور الهدى أكل كريم تفاحة أكل كريم أو كريم تفاحة هيرخوت آه، كريم أط تفاحة بارك الله فيك آه، أم سيف الله تفضلي أكل بالفعل ماضي Om Saifullah. Ben de zin kwijt. <laughs> We gaan nu dan eh, naar de volgende opdracht. Namelijk dat je eh, een fi'al mudari' moet geven nu. Dus in plaats van fi'al madi ga je een zin maken die begint met fi'al mudari'. Fi'al mudari'. Wie wil dat doen? Eh, zijn er ook anderen die willen meedoen? Fi'al Mudari'a, Allahu Akbar, dat is de les van vorige keer. En de lessen zijn eh, in, op het selfie Forum terug te vinden. Inshallah kun je daar terug eh, kijken. En daar zijn de lessen zeg maar, opgeslagen. Die zijn opgenomen en die zijn opgeslagen. En daar kun je het terugvinden, inshallah. Even kijken. Iemand die nog niet aan de beurt is geweest. broeder Hussein of Om Saifullah. Wil je, wil je nu proberen? Om Saifullah. Fial Mudara. Noor al-Huda. Ik zal het even weghalen. Zo. Ja. Uh, wie zei ik? Om Saifullah. Heeft ze al red dot of niet? Ik zal het even weghalen. Ja. Fi'al Mubarak. Een zin die begint met Fi'al Mubarak. Nee, moet nog nadenken. طيب. Dan gaan we naar الحميمة برود حسين. تفضل. Je mag ook de microfoon gebruiken. يشرب حسين لبن من من الكأس من جنا من من نعم من الكأس يشرب حسين اللبن من الكأس يلخط يشرب is فعل مضارع يشرب فعل مضارع ان اي begint او كمت ان van die vier letters namelijk الياء يشرب إسخوت أنظر زن منيا بن طيب تفضلي Oké, okay, heel goed. Dus als jullie dus de zinnen eigenlijk gereed hebben, zodat als ik jullie vraag om te schrijven, dan kunnen jullie het gelijk schrijven. Huwa yasbahu fi al-ma. Heel goed. Yasbahu fi al-ma. Eh, dan moet je zeggen, want de vraag is, je moet een zin maken die begint met eh, fi'al mudara. Dus dan zeg je, yasbahu, eh, bijvoorbeeld Muhammadun fi al-ma'i. Yasbahu Muhammadun fi al-ma'i. En welk woord is fi'al madi? mudara hier is yasbahu. De Mohammed zwemt in, de, in het water. طيب بارك الله فيك نخاي كيف نار ابن موسى الصومالي تفضل يأكل الولد الطعام هل خط يأكل الولد الطعام في المضارع هيس هير إس يأكل انسو اتشوليزين بخينت هاي مت الياء een van die vier letters van al-mudara. Eh, al-waladu, het kind, eet, het eten. Even kijken, iemand anders? Noor Huda is geweest, Abdurrahman, Om Jadir, Om Dawood. Om Abdullah, Faddali. أم عبد الله ستة يذهب الولد إلى المسجد هل خد يذهب الولد إلى المسجد Het kind gaat naar de moskee. Dus hier, al-fi'l al-mudari' is yadhabu en die begint met lia. Ahsantum barakallahu fik. Fikum, we gaan nu naar um, opdracht 3. Opdracht 3. En dan moet je dus een, een jumla maken, een jumla mufida maken, die begint met fi'al amr in dit geval. Wie wil dat doen? Fi'al amr. إيتي بخمس جمل في كل واحدة منها فعل أمر Nou hier zegt hij niet dat hij begin, moet beginnen met fi'al amr, maar als hij maar fi'al amr in voorkomt. Even zien. Uh, wie is nog niet geweest. حويرة نولودا Dawood Karim. كريم عثمان المغربي تفضل فعل أمر جملة met فعل أمر اذهب إلى فرعون ما شاء الله اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب الى فرعون انه طغى Dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen Musa alayhi salam. Ga, dat is dus een bevel. Ga naar Fir'aun, want die heeft zijn grenzen voorbij gegaan. Um, dus in is fi'al amr barakallahu fik. Iemand anders, Ibn Mas'ud. tabdan. ابن مسعود دودر ابن مسعود تفضل een zin met fi'al amr erin. We hebben gezegd dat fi'al amr, dat is een fi'al waarbij je vraagt aan iemand om een handeling te verrichten in de komende tijd. Ten opzichte van de tijd waarin je praat. Iqra kitabak ya Muhammad. Iqra kitabaka ya Muhammad. اقرأ زين مثل همزة انا عند ها مثلها اقرأ كتابك يا محمد بارك الله فيك الخد أو محمد ليس في بوك أه، السلام عليكم ورحمة الله ذلك أمدرخت زين في نين Ik kom net binnen. Uh, we zijn nu bezig met opdracht 4, أه، uh, of uh, oefening 4, laatste opdracht. Heel goed, broeder يبوك أو محمد يا goed اقرأ اسفعل أمر آه، إيمان طندرس anders ابن موسى الصومالي تفضل افعل ما شئت ما شاء الله يا goed افعل ما شئت دو wat je wil افعل بتكن betekent en dat is ja al-amr ahsantum barakallahu fikum allemaal goede zinnen heel goed Uh, nu gaan we naar oefening nummer 6. Eerste opdracht. En de vraag is, اكتب الجمل الآتية بعد تغيير كل فعل ماض فيها بفعل مضارع. Wat je hier moet doen is het volgende. Hier heb je zinnen waarin fi'al madi in zit. En die fi'al madi moet je omzetten in fi'al mudari'. Van fi'al madi een fi'al mudari' maken. Even kijken, wie wil dat doen? Uh, zuster Al-Humayra, tfaddali. Eerste uh, vraag is, Sara al-Qitaru. Wat wordt het als je van Sara fi'al mudari' maakt? Sara al-Qitaru wordt يسير القطار أحسنت بارك الله فيك جسارة سارة فعل ماضي يسير is فعل مضارع goed onthouden سارة يسير سارة يسير volgende 2 u mag doorgaan met nummer 2 جسر الحميرة يسير القطار جسار القطار betekent de trein liep of reed en yasirul qitaru, de trein loopt of rijdt. Tara as-sakru, de volk vloog. Hoe zeg je in al-Mubara? Yatiru as-sakru, heel goed. Yatiru as-sakru, de volk vliegt. Barakallahu fik. Wie doet nu 3 en 4? Even kijken. Zuster Umu Dawood, tfaddali. Safara walidi. Mijn vader reisde. Wat wordt het in al-Mubara? Safara walidi. Mijn vader reisde. Wat wordt het als je wil zeggen? Mijn vader reist. زستر أم داود يسافر زيد تابع يسافر هي الخد سافر يسافر ياخد تداد آه، لك يسافر والدي ها يسافر والدي سافر والدي فعل ماضي سافر أن يسافر والدي إس ماين فادر رايست إس والدي مسافر أو كخوت ناي أشي زيخت والدي مسافر دوني ترخين فعل dat is فعل مسافر Musafir. Kijk maar. Je المسافر zeggen. En als je een woord, een el kan toevoegen, dan is het geen werkwoord meer. Dan is het geen fi'al, dan is het ism. Duidelijk? Tayyip, de volgende zuster Umm Marida al-ghulamu. Dat is fi'al madi. In madi. Wat wordt het in al mudaria Marida al-ghulam. De jongen werd ziek. Hoe wordt het إن المضارع جستر أم داود مرض الغلام wordt مرض الغلام مرض is فعل ماضي werkwoord in verleden tijd wat wordt het in مضارع inderdaad يمرض مرض يمرض مريض ماضي يمرض مضارع يمرض الغلام بارك الله فيك النيو إيمان تندرس أم هدية أم هدية يمخفى ترخان نزل المطار wat wordt het in Al-Mudari'a? نير kwam naar beneden en mudari is Jenzilu al-mataru heel goed dus nazala Jenzilu. nazala is Mabi. en Jenzilu is mudari zoals jullie zien hij begint met lia ja, een van die vier letters en de volgende zuster om hadiya atasha zaru dat is فعل Mabi. عطش فعل maadi. Dat betekent uh, had dorst. Kreeg dorst. Azar'u. Dat is de zaaiing. Wat wordt het in fi'al mudari? Wat wordt het in mudari? Ya'tashu. Ya'tishu. Kan ook. Azar'u. Ya'tishu. الزرع بارك الله فيك يا الخوت يعطي شو الزرع Dan gaan we nu naar de volgende opdracht. En daarin moet je fi'al mudare nu omzetten in fi'al madi. Dus precies andersom. Yugarridu al-usfuru. Dat is fi'al mudare en je moet er fi'al madi van maken. Even kijken, wie gaat nu aan de beurt? Broeder Abdurrahman, tot faddal. Yugarridu al-usfuru. Yugarridu, dat is zingt. Al-usfur, dat is de vogel. Dus de vogel zingt. Wat wordt het in al Het is bijna tien uur en we zijn nog steeds bezig met huiswerk. Geef niet. Want hier leren jullie ook veel dingen denk ik. De oefeningen zijn ook heel belangrijk. Yugarridu al-usfuru. De vogel zingt. Wat wordt het in fi'al? Madi. الماضي wat wordt dat? Garrada, mashallah. Garrada al غرد dus de vogel zong غرد العصفور de volgende يثمر البستان يثمر البستان de tuin geeft vruchten is niet samara maar asmara asmara als je zegt يثمر kijk die dhamma op de de, de sa daarom is het asmara dus asmara fi'al madi يثمر اسم فعل مضارع أثمر أثمر وفيك بارك الله تعالى دوس أثمر دي فوخند دي دوت نمو دري برودر متسو تفضل يبيعو التاجر البن يبيع التاجر البن ده الماضي ان المضارع مقدر ماضي فن مش zet فعل مضارع ان الماضي ام يبيع التاجر الصري آه، يا ماخذ الميكروفون microfoon تفضل قلبنا Sorry, het gaat steeds mis. Je had een rode punt, dus wil je het even een keer, nog, een, nog een keer herhalen alsjeblieft. باع التاجر البن بارك الله فيك dus bi'u wordt Je bi'u wordt ba'a. الtajiru. Het is al-bunna. Niet al-banna, maar al-bunna. En wat is al-bun? Ja, dat zijn bonen. Uh, in dit geval koffiebonen. Koffiebonen. يبيع التاجر البنى باع التاجر البنى وفيك بارك الله wat betekent dat de handelaar verkocht dus باع verkocht koffiebonen de volgende broeder Metzel غسل الولد يديه احسنت dus يغسل الولد يديه آه، het kind زين zijn فورت آه، غسل الولد يديه dus يغسل غسل يغسل غسل غسل يغسل غسل في الماضي يغسل في المضارع en nu gaan we 5 آه، en 6 En dat mag zuster Al-Humaira doen. Tfaddali. Uh, staat, hier staat تنظف البنت ثيابها dat is fi'al mudari تنظف fi'al mudari daar moet je fi'al madi van maken نظفت البنت ثيابها uitstekend نظفت البنت ثيابها het meisje waste haar kleren barakallahu fiek de volgende يجني الفلاح القطن جنى الفلاح القطن ook heel goed يجني الفلاح القطن de boer oogst katoen en het wordt in madi جنى الفلاح القطن de boer uh, oogste oogste de uh, katoen. Ahsend, barakallahu fik. Uh, gaan we nu naar opdracht nummer 3. Wie wil dat doen? Broeder Kloppie. Je mag praten. Dus, wat moet je doen hier? Je moet van modaria Amr maken. Dus de fi'al al omzetten in fi'al Amr. En hier staat Ahtarimu al Ik, respecteer, ik respecteer de leraar of de onderwijzer. Wat wordt het als je het in Amr wil doen? Tot dan. Broeder kloppie, wil je schrijven of praten? Misschien ben je druk aan het schrijven. Achtarimu al-muallima. Wat wordt het? In al-amr. Gebiedende wijs. Achtarimu al-muallima betekent ik respecteer de onderwijzer. Dat is dus fi'al mudari. En de vraag is, je moet er fi'al amr van maken. Ben je met ons, broeder Kloppie? Ik zie en ik hoor niks. Dus dan geef ik even de beurt aan. Oh, sorry. Ik ben er niet. <laughs> ja, broeder Kloppie, we gaan toch niet uh, op niets zitten te wachten. Goed, eh, weet je de vraag of niet? moet je je hand niet blijven omhoog houden. Dan gaan we eventjes naar iemand anders. Um, even kijken. Broeder Karim Tfaddal. احترم المعلم طيب أحسن بارك الله فيك أحترم المعلم فورت احترم المعلم احترم المعلم wil zeggen ik respecteer de leraar. Maar als je wil opdracht geven aan iemand om dat te doen, dan zeg je tegen hem احترم احترم المعلم. Zo moet het barakallahu fik ahsan. De volgende, je mag ook de volgende doen, broeder Al-Karim. Of Karim. احفظ الدرس Heel goed. Daar staat Ahfavu ad-darsa. Ik leer de les. En als je iemand opdracht wil geven om de les te leren, dan zeg je tegen hem Ihfad ad-darsa. Ihfad, o jij, Ihfad ad-dars. Ihfad anta ad-dars. Heel goed. Uh, even kijken. Zuster Humaira, je mag doorgaan. زندري أنظف الحذاء ik maak de schoen schoon wordt نظف الأسنان الحذاء متجن طيب مش مشكلة آه نظف الحذاء heel goed نظف أنت الحذاء uh, dus maak de schoen of de schoenen schoon. De vierde Akra'u fil kitabi. Ik lees in het boek. Wordt. Akra'u fil kitabi. Wordt. Ikra' fil kitabi. Ahsan. Barakallahu fik. u kunt misschien ook Arabisch installeren. En uh, als het goed is heb ik een, een mail gestuurd waarin staat hoe je dat moet doen. Dan is het beter denk ik. طيب uh, ga ik nu naar zin 5 en 6. En dat mag Abu Hadiya doen. Faddal. Abu Hadiya, wil je schrijven of praten? اسميك تو بيرنشتاين تفضل Eh, er is iets mis met het geluid. Dus kun je misschien, nee, ik heb niks gehoord. Dus dan is het misschien beter om te schrijven. Schrijf maar. Eh, de zin zegt. "Astagilu fil hadiqati. Ik werk in de tuin. Astagilu fil hadiqati. Wat wordt het in... Wacht. سوري من بيفسيد دوترار ik ga even opnieuw لوخا ان شاء الله طيب تفضل آه زوستر ام جابر تفضلي Dus اشتغل في الحديقة فورت اشتغل احسنت اشتغل في الحديقة اشتغل في الحديقة ik ان ذا تاون tuin اشتغل je geeft ايمانت aan تو om ga werken of werk in de tuin. Nummer 6. Antiqo bisidqi. Antiqo bisidqi. Ik spreek de waarheid uit. Ik zeg de waarheid. En het woord intiq. Misschien je inpak. Intiq bi asidqi. Intiq, heel goed. Intiq bi asidqi. uh, nou zijn we klaar met oefening 6 gaan we naar nummer 7 die zegt ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة مركبة من ثلاث كلمات فأكثر Je moet van de volgende woorden zinnen maken met drie woorden of meer. Kharaja, yelbasu, tastakhriju, استراحة أو في استراحة استراحة آه، خرج نعم المخدور خان جستر أم جادر آه، خرج مقدر أن خوي الزين فان مت تميست دريبورد خرج كريم من البيت أحسنت خرج كريم من البيت كريم خين ging uit ging weg van het huis ging het huis uit أحسنت آه، يلبس بلودر عبد الرحمن تفضل يلبس Karim moet het jilbaben zijn of al-jilbaba. Als je zonder al gebruikt, dan moet het jilbaben zijn. Jilbaben. En als je al toevoegt, dan is het al-jilbaba. Nou, يلبس كريم الجلباب heel goed. Uh, تستخرج mag je ook doen دودة عبد الرحمن تستخرج أن يلبس كريم جلبابا بتكنت كريم تركت زين جلابا آم تستخرج بتكنت أوتهالة هالت أوت تستخرج <laughs> لاعب الكرة تستخرج اللاعب الكرة يستخرج اللاعب الكرة dat kan waar haalt hij hem vandaan van de doel zeker van het doel تستخرج يستخرج moet het zijn اللاعب is mannelijk is een man dus dan zeg je يستخرج تستخرج zeg je voor een vrouw zij uh, bijvoorbeeld als je zegt Fatima toe تستخرج Maar als je zegt Mohammedun, yestakhriju. In plaats van testakhriju. Yestakhriju la'ibu al-kurata. Heel goed. Dus de la'ib, de speler, haalt uh, de bal uit. Ergens vandaan. Uh, tagsilu. Tagsilu. Wie? Mag jij ook doen, Abdurrahman? Anderen mogen ook meedoen. تغسل تغسل مريم أسنانها in plaats أسنانه أسنانها أسنانها تغسل مريم أسنانها أشي ah, زيخت أسنانه dan zijn tanden. Asnanaha, dat zijn haar tanden. وفيك بارك الله آه، استراح زوجة الحميرة تفضلي استراحة استراح اللاعب أليس كذلك اللاعب أو آه، يا يا يا يا هيل خود أبو يوسف الأوروبي uh, in plaats van اللعب هير زي كم verbeteren het moet اللاعب زين جو برودر uh, آه، عبد الرحمن اللاعب دوس اكسترا لام اندرس ست الاعب تموت اللاعب زين دوس اكسترا لام بارك الله فيك ابو يوسف أم الحميرة استراح العامل بعد عمل متعبين ما شاء الله هي الخوي الزين يعني العامل ja العامل dus istaraha al-amilu de werker de arbeider de werknemer uh, rustte uit na een moeizame moeizaam werk ja, dus na moeizaam werk istaraha rustte eh, de werknemer, de arbeider uit. Heel goed. Dan zijn er nog drie opdrachten over. Eh, nou, daarin moet je eigenlijk zinnen maken. Eh, goed, ik zie uit jullie antwoorden dat jullie het goed begrepen hebben. En dat we dat eigenlijk mogen overslaan. We hoeven niet alles hier te behandelen. maar jullie hebben het, mashallah, heel goed gemaakt. Dan gaan we beginnen met, gaan we vandaag beginnen met de volgende les. Het is nu tien uur, 5 over 10. De les van vandaag is kort.